Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook op de stranden van Scheveningen en Duindorp in Den Haag... zijn inmiddels de vreugdevuren aangestoken. Veel van die vuren branden een dag eerder... omdat het op morgen op Oudejaarsavond te gevaarlijk is vanwege de harde wind. Ook in het Haagse stadsdeel Laak, in Delft en in Amsterdam... moesten de vreugdevuren een dag eerder worden gehouden. De vreugdevuren in het Friese Waadhoeken zijn helemaal geschrapt. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot 90 km per uur tijdens de jaarwisseling. ook op nieuwjaarsdag is het onstuimig en daarom gaan een aantal nieuwjaarsduiken niet door. De Belgische politie heeft een Nederlander van 35 opgepakt... die naaktbeelden van vrouwen verkocht via Telegram. De man beheerde meerdere kanalen waarin beelden en identiteitsgegevens... van vrouwen en minderjarige meisjes werden gedeeld. En leden van de groepen werden ook opgeroepen om beelden van slachtoffers in te sturen. Een rechtbank in Servië heeft de ouders van een 13-jarige schoolschutter veroordeeld. Vorig jaar schoot de jongen op een school 10 mensen dood. De ouders worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de openbare veiligheid... en het verwaarlozen van hun kind. De vader moet 14,5 jaar de cel in en de moeder 3 jaar. In het zuidoosten van Frankrijk hebben zo'n 800.000 mensen geen mobiel bereik en een slechte televisieontvangst. De oorzaak is brand in een 90 meter hoge zendmast. De telecomprovider spreekt van opzet en sabotage. De Franse politie onderzoekt dat nog. Het kan nog zeker een dag duren voordat de Fransen in de buurt van Lyon weer verbinding hebben met hun mobiele telefoon. Het weer bewolkt vannacht, soms wat motregen.